Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het geluid in clubs hoeft niet zachter, heeft het kabinet besloten. Vorig jaar liet de Gezondheidsraad nog aan het kabinet weten... voor een wettelijke grens van 100 decibel te zijn... om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Maar staatssecretaris Van Ooyen zegt in het AD bang te zijn voor onwerkbare situaties. Nu staat het geluidsniveau in kroegen en cafés op 103 decibel. Dat lijkt maar een klein verschil. Maar dat is niet zo, zegt de Nederlandse Vereniging voor Keelneus- en Oorheelkunde. Van 100 naar 103 is eigenlijk de verdubbeling van het geluid en daarmee ook geluidintensiteit. Hoewel de beleving daar dan iets anders van is overigens. Maar het is ook wel een duidelijke belasting van het eh, gehoororgaan... waarbij uh, geluidsschade een gevolg kan zijn. Het kabinet ziet meer in vrijwillige afspraken met horecazaken... en het promoten van oordoppen. Een hoogleraar van de Universiteit van Utrecht is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Meerdere mensen deden een melding over hem. Een groot deel daarvan was van seksuele aard. Het ontslag was in maart, maar nu heeft hij zijn ontslag geaccepteerd. Daardoor hoeft de zaak niet voor de rechter te komen. De man werkte ook aan de VU in Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Daar kwamen ook zulke klachten over hem binnen. Moet je morgen over de Utrechtse baan richting Den Haag om op je werk te komen? Let dan even op. Die zit vanaf morgenochtend 9 tot avonds 6 uur dicht vanwege een boerenprotest, zegt de ANWB tegen Omroep West. De demonstratie van Farmers Defence Force is nog niet aangemeld bij de gemeente. En bang dat je geen kaartje kan scoren voor een concert van deze zangeres? I have Goed nieuws voor je, want Taylor Swift heeft nog meer datums toegevoegd aan haar Europese tour. Moet je alleen wel de grens over. In 2024 treedt ze onder andere nog een keertje extra op in Parijs, Londen en Hamburg. Ook in nog vijf andere Europese steden eh, voegt Taylor meer shows toe. Wel teleurstellend nieuws voor Nederlandse Swifties, want Amsterdam hoort daar voorlopig nog niet bij. Het weer vanavond en vannacht droog. Het blijft redelijk warm vannacht. Morgen een grijze dag.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 Dollywood to Hollywood. Nashville Radio Show. brick wall, push you right up to the edge. It'll hit. neemt volgend jaar het stokje over van Blake Shelton als jurylid bij The Voice USA. En een van mijn favoriete countryzangeressen. You're the Reaper McIntyre en Living Ain't Killing Me Yet. Nog een digitale brievenbus inzending en deze komt uit Canada. Een mix van Amerikanen en country komt zo aan bod in de vorm van de nieuwe single van de Canadese Ron McNeil. Dit is Praying the Hell Out of Me. How this got in here, I don't understand. Cause I was washed in the water by a good preacher man. But my mama told me when I was three, she started praying the hell out of me. dat was de nieuwste single van Ron McNeil en die heet Praying the Hell of Me. Mocht je nou contact met ons willen opnemen, kan dat natuurlijk altijd via info.nashvilleradio.nl. Maar mocht je een WhatsAppje willen sturen, een voicemail of een sms-berichtje, kan dat natuurlijk ook naar 06 428 44375. Gaat dit te snel, kan je dat allemaal nog terugvinden op de website van Nashville Radio. Nu Mary Chapin Carpenter en He Thinks He'll Keep Her en daarna de Nashville Spiegelplaat. She makes his call. makes his bed. She does the laundry, she keeps him fed. When she was 21, she wore her mother's lace. She said forever with a smile upon her face. She does the carpool, she PTAs. She drives all day When she was 29 She delivered number three And every Christmas card Showed a perfect zei het net al, het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. Daarvoor gaan we voor het origineel naar 1977 en in 2020 voor de coverversie. Het was Glenn Campbell die het dus voor het eerst op de plaat zette... en daarna in 2020 de formatie de Petersons die er hun eigen bluegrass versie van maakten. Door twee keer Southern Nights. Dit is de Nashville Spiegelplaat. southern night Free as a breeze, not to mention the trees Whistling tunes that you know and love so Southern nights Just as good even when closed your eyes I apologize anyone who can truly say that he has found a better way. Southern sky. Have you ever noticed southern sky? just beyond the eye it goes running through the soul like the story wish is de Stop this world from behind down, down, got this world near every bar around. I've been locked up for driving 120 through town. Well, I've been shot at and cut with a knife for messing around with another man's wife. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. I threw my boss out a window and got fired from my last job hardwired a city truck and turned it over in the mayor's yard. Well, I beat my brother-in-law half to death. I lost 20 bucks on his football bet. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. it's just our style. And good old boys is all we'll ever be. I got an alimony payment that's six weeks overdue. I got caught with a trunk full of bootleg out-of-state booze. I hocked my wife's diamond ring last June me an outboard Evinrude. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Good old boys, we're all the same. Ain't no way we'll ever change. Mean no harm by the things we do, all the trouble that we get into. Other than a wild hair once in a while, we can't help it, it's just our style. Good old boys is all we'll ever be. Good old boys is all we'll ever be. Lekkere old school country 1977. Mo Bendy en Joe Stampley en Just Good Old Boys heb nog een digitale brievenbus uh, inzending voor je klaarstaan uit Ierland. Eh, ze nam haar debuutalbum in 2012 op. En sindsdien is ze in Ierland in ieder geval niet meer weg te denken uit de country scene. Haar naam is Lorraine McCauley en dit is One Drink is One Too Many and A Thousand Not Enough. Jim and en One Drink is One Too Many and A Thousand Not Enough. Nou, het ligt er maar net aan waar je zin in hebt. We gaan verder met country uit Nederland. Hij maakt ook deel uit van de Cats Tribute Band en onlangs zag ik nog een concert van hen op televisie. En wat kan die man toch lekker spelen. Kees Plat is dit en When That Old Moon. When That Old Moon shines bright and all the stars feel up at night then the world Then the world feels better than it did before And there is a radio show. Bluegrass time. Sharp, Flatpickers, featuring Claire Lynch en Ronnie Bowman en Goodbye Again. Nou, wij nemen nog geen afscheid, want ik heb nog heel wat nummers voor je klaarstaan. Zoals de volgende, het mooie duet tussen Ronnie Millsap en Casey Musgraves. It is No Getting Over Me. Well, you can walk out on me tonight If you think that it ain't feeling right 1981 bracht Ronnie Millsap dit nummer alleen solo uit. Maar als duet vind ik het misschien nog wel mooier klinken. 2019 bracht hij het album Duets uit. En daarop stond dit nummer samen met Casey Musgraves. No Getting Over Me. Nederlandse muziek nu. Smulders en Van Altena. En Please Help Me I'm Falling. Please help me I'm falling. door to temptation Don't let me walk through Turn away from me, darling I'm begging you to Please help me, I'm falling In love I belong to another Whose arms have grown cold But I promised forever To have and to hold I can never be free Please help me, I'm falling And that would be sin Close the door to temptation Don't let me walk in For I mustn't want me, out. Hoe zal Henk Locklin hebben gevonden als hij in 2020 dit nummer gehoord had van Smulders en van Altena? Please help me, I'm falling. Nog een digitale brievenbus inzending en daarvoor gaan we naar Australië. Daar is zij niet meer weg te denken, terwijl ze wel al een nieuw gezicht is. Haar naam is Abby Ferris en ze kondigt nu eventjes haar nieuwe single aan. Hey, it's Abby Ferris and this is my kind of cowboy. heeft nog twee nummers van het Spotlight-album voor je klaargezet. Ik moet het wel zeggen, want ook doet uiteraard de techniek. Het Spotlight-album van deze week is One Thing at a Time van Morgan Wallen. En je hoort achter elkaar 98 Braves en een Outlook. Dit is het Nashville Spotlight Album. I remember sitting at that house, living room couch, thinking no way them boys wouldn't win. between them big three pitchers, Andrew and Chipper, it's gonna be hard to keep up with the Joneses. But as fate would have it, that Atlanta Magic got put out by them damn Padres. I guess destiny ain't always meant to be, kinda like you and me that day. We got course, but course doesn't cut it. Had a good run, end up nothing. the fences and came up short Yeah, you win some, you lose some It ain't always home runs And that's just the way life plays If we were a team and love was a game we'd have been the 98 Braves Had that whole town believing Damn girl, I even had that talk to your dad but just like that season, girl, you de twee laatste nummers van ons Spotlight-album... One Thing at a Time van Morgan Wallen. En de volgende keer, ja, of weer een oude, of weer een nieuw album... of Bluegrass, geen idee. We gaan het gewoon uitzoeken. En heb je zelf suggesties, mag je dat altijd mailen naar info.nashvilleradio.nl... of je stuurt even een WhatsAppje of een sms'je of voicemail naar 0642844375. 44375 Gaan we nu verder in het kader van Is een leven naar Florida, Georgia Line? Zeg ik ja, want dit is Brian Keely, Future featuring the Boat Boys and Whatever Floats Your Boat. Hey, whatever makes that thing float. Might be a little country, might be a little hippie, might be a little Leonard Skinner, might be a little Willie, might be a little Jack in that Dixie, might be a little sweet in your tea, a little muddy Mississippi, a little salt in your sea. Whatever floats your boat, whatever. she's gone and I don't worry All's I'm sitting on top of the world Yeah, I'm sitting on top of the world Sitting on top of the world, You're the Billy Troy. En er is alweer een eind gekomen aan de show.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 First they broke my back, then they broke my mind. Road, river carry my last load of old black coal. music you want, all the music you need. Nashville Radio Show. Thank you, Mr. Cowboy Boots, for making a fool of me. Now I know not the trails every sweet talking boy in a pair of tight blue jeans. And thank you, Mr. Baseball Cap, for standing me up all alone And that's where I met Mr. Pickup Truck How long did you think that I'm still only guess you didn't know me I'm good at getting old Goodbye Good thing I stuck with you forever By the way, hey, by the way Hey, guess who's going out tonight?